Mark Visser met het NOS Journaal. Slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken moeten een schadevergoeding kunnen krijgen die in uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot 100.000 euro. Dat adviseert de commissie Lindenberg. Die onderzocht een opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Conferentie Nederlandse Religieuzen hoe de kerk om moet gaan met claims, aansprakelijkheid, verjaring en compensatie van misbruikslachtoffers. Lindenberg adviseert om een compensatiecommissie in te stellen. De leden daarvan mogen geen banden hebben met de kerk. Volgens Lindenberg moet het misbruik worden ingedeeld in vijf categorieën en moet er geen verjaringstermijn worden gehanteerd loopt nog een onderzoek naar de aard en de omvang van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk voor de commissie Deetman. Die presenteert waarschijnlijk eind dit jaar haar rapport. Daarin geeft Deetman ook een oordeel over de schadevergoedingsregeling van de commissie Lindenberg. President Assad zegt dat Syrië zijn eigen problemen moeten oplossen. In een tv-toespraak kondigde hij een nationale dialoog aan. Het is Assads derde toespraak sinds de demonstraties in maart begonnen. Assad zegt dat een kleine groep saboteurs verantwoordelijk is voor de problemen in zijn land. In augustus wil hij parlementsverkiezingen houden. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, zijn 10.000 demonstranten op de been. Ze eisen het vertrek van Ahmed Saleh, de zoon van de Jemenitische president. De zoon voert het commando over de presidentiële garde die een belangrijke rol speelt bij het neerslaan van de opstanden. De betogers zijn ook tegen de terugkeer van president Saleh zelf. Die is Saudi-Arabië voor een medische behandeling. Bij een aanslag op zijn paleis raakte Saleh gewond. De Utrechtse heuvelrug, waar normaal gesproken geen adders voorkomen, zijn toch enkele van deze gifslangen gesignaleerd. De adder is een beschermde diersoort en komt in Nederland eigenlijk alleen voor in Drenthe en op de Veluwe.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 that war pink, boys with war blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all change.